Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerikanen moesten er lang op wachten, maar gisteravond gaf Kamala Harris eindelijk een speech na de verloren verkiezingen. Ze zei dat ze Trump heeft gebeld om hem te feliciteren. En ze gaf haar verlies toe, maar ze zegt ook door te willen strijden voor haar idealen. While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Of dat betekent dat ze het bij de volgende verkiezingen weer wil proberen, is niet duidelijk. Ze zegt dat ze er samen met president Biden voor gaat zorgen dat Trump een soepele start krijgt in het Witte Huis. Vrouwen die slachtoffer zijn van ernstig en structureel geweld door hun partner of een familielid... kunnen vanaf nu ook terecht in Groningen. Daar is het tweede femicide steunpunt van ons land geopend. Hoog tijd vindt de wethouder, want er worden volgens haar veel meer vrouwen thuis mishandeld dan we weten. Dus dat er veel meer gebeurt en dat heel veel vrouwen ook niet weten uh, uh, wat intieme terreur inhoudt. Eh, of dat dingen thuis gebeuren die niet normaal zijn. en daar helpt dit steunpunt ook bij. Via een inloopspreekuur kunnen vrouwen terecht voor laagdrempelige hulp. Australië wil social media gaan verbieden voor kinderen onder de 16. De regering zei eerder al dat er een verbod moest komen... maar nu is er ook echt een leeftijd bepaald. De premier van Australië zegt dat social media slecht zijn voor de ontwikkeling van jongeren en wil daar dus vanaf. Dat wordt voor deze Australische kinderen best wel zwaar. I think it's really up to the parents to decide whether their kid has social media or not. I don't think it should be up to the government. I talk to my friends a lot, and it's like hard when they live far away. It would be like, oh my god, I can't talk to them anymore. I wouldn't be like super happy because obviously I still want to send memes to my friends. Instagram, Snapchat en TikTok moeten zelf gaan controleren of er niemand onder de 16 op hun app zit. Doen ze dat niet, dan kunnen ze te maken krijgen met boetes. Het plan moet nog wel goedgekeurd worden door het Australische parlement. En het weer nog. De dag begint met mist of laaghangende bewolking. Ook daarna blijft het bijna overal grijs. Alleen in Limburg zijn wat opklaringen met misschien zon. Het wordt max 6 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan wel vrij veel files, maar ze leveren over het algemeen niet zoveel vertraging op. In de meeste gevallen heb je 5 minuten oponthoud. Alleen op de A27, daar sta je nu 20 minuten in de file van Almere naar Gorkum tussen Hilversum en Houten.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 And if your peeps and on staying around yours tonight, you can jump into a cab, there's no need to drive. Keep your glass filled up, I feel no pressure. Cause tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight, yeah. Wanna just set it off, think it off just get onto the dance floor, yeah. Stand up, everybody, get up now, move your body. Straight up, we're having a party, cause tonight we're going all the way. That's cool with me, pretty cool girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party, cause tonight we're going all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess things up. Cause we all came in a party tonight. It's party, Now everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all came here to party. My drinks don't stop till six in the morning. Then I'll the party. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Straight up, we're having a party. i I'm never going all the way. Oh, that's cool with me, baby, cool girl. Come chill with me. dawn. We'll grab our coats and make our way up to the door. If it's no jams you want, them back to mine for sure.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 en ook op de omgeving van het vliegveld. In Roelof Arendsveen is vannacht een dode gevallen bij een woningbrand. De brand sloeg ook over naar een andere woning. Een aantal bewoners in de straat moest hun huis uit. En president Biden heeft zijn felicitaties overgebracht aan Donald Trump. Hij riep de republikeinse winnaar van de verkiezingen op om het land samen te brengen. Biden houdt eind van de middag een toespraak. Het weer, het is een grijze dag vandaag. Het wordt maximaal 6 tot 11 graden. wishing well to kiss and tell.